Kees Groot met het NOS-journaal. In de rechtszaak tegen politiemol Mark M. heeft het Openbaar Ministerie vijf jaar cel geëist... wegens het lekken van politieinformatie en witwassen. Daarnaast wil het OM dat hij tien jaar geen publieke functie mag uitvoeren. M wordt ervan verdacht dat hij jarenlang informatie over strafrechtelijke onderzoeken lekte naar criminelen. M gaf toe dat hij vertrouwelijke informatie uit politiesystemen haalde... maar hij deed dat naar eigen zeggen als hobby, niet om er geld aan te verdienen. De overheid heeft tot nu toe het meest betaald aan Groningers met aardbevingsschade, 750 miljoen euro. De NAM betaalde ruim 420 miljoen, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij Economische Zaken. Vanavond is er in de Tweede Kamer een debat met minister Wiebes over de aardbevingsschade. In Kosovo wordt jacht gemaakt op de moordenaars van de Kosovo-Servische politicus Ivanovic. Die werd vanmorgen voor de deur van zijn partijkantoor neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Ivanovic werd twee jaar geleden veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Balkanoorlog. Maar dat proces moest over. De Deense openbaar aanklager eist levenslang tegen duikbootbouwer Madsen. Volgens de aanklacht heeft hij journaliste Kim Wal verkracht, vermoord en aan stukken gesneden. De Zweedse journaliste voer vorig jaar augustus mee op Madsens zelfgebouwde duikboot. Haar lichaam werd later in delen in zee, uit zee gehaald. Zangeres Dolores O'Riordan van de Cranberries is niet onder verdachte omstandigheden overleden. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt. De 46-jarige Ierse zangeres werd gisterochtend doodgevonden in een hotel in Londen, waar ze was voor een opname. De politie heeft geen bewijs gevonden voor een misdrijf. Waardoor O'Riordan dan wel is overleden is nog onduidelijk. Een lijkschouwer zal daar onderzoek naar doen. Het weer, winterse buien, tussendoor ook zon en het is een graad of 5. Vanavond en vannacht is er door sneeuwbuien kans op gladheid. Ook morgen buien, het wordt 3 tot 6 graden. Donderdag is het onstuimig met aan de kust kans op storm. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan alweer 15 files in de Randstad, maar de meeste geven nog niet al te veel vertraging. Wel staat het hartstikke stil op de A4 Amsterdam-Den Haag. Vier rijstroken dicht na een ongeluk met meerdere auto's bij Nieuw-Vennep. File rijden vanaf eh, Schiphol. De vertraging daar is al drie kwartier. Op de A13 lijkt het ook mis.